Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De meest bijzondere foto van Donald Trump is vannacht gemaakt, een mugshot. Dat is bijzonder, want het is voor het eerst ooit dat er een Amerikaanse oud-president op een politiefoto staat. Trump meldde zich bij de gevangenis in Atlanta om zich te laten arresteren... en wordt ervan verdacht de verkiezingsuitslag te hebben gemanipuleerd in de staat Georgia. Zijn bezoek aan de gevangenis ging wel wat anders dan bij anderen, vertelt correspondent Marieke de Vries. Hij werd onder begeleiding van een enorme motorketen, zo'n grote motoroptocht... met wel twintig motoren, SUV's en ambulances naar de gevangenis geëscorteerd. En ja, daar kon het contrast bijna niet groter. Eh, daar werd hij ontvangen in een uh, ruimte... waar gevangenen nou eenmaal geboekt worden, zoals dat heet. Lang bleef Trump trouwens niet in de gevangenis. Hij mocht na twintig minuten weer weg. Moest daarvoor wel een borg som van dik 180.000 euro betalen. In zwemwater en natuurplassen zit nog altijd veel te veel landbouwgif. Een milieugroep liet dik 150 natuur- en recreatiegebieden onderzoeken. in ruim driekwart van de gevallen werd er landbouwgif gevonden... soms wel 100 keer zoveel als is toegestaan. De Milieuclub zegt dat veel planten en dieren daardoor doodgaan. En McDonald's moet statiegeld vragen om te voorkomen dat parkeerplaatsen vol liggen met hamburgerdoosjes en milkshakebekers die oproep doen verschillende milieuclubs in het AD. Ze stellen voor dat bezoekers voortaan hun spullen kunnen weggooien... in ruil voor 50 cent. En we weten niet of de MEC iets met het idee gaat doen. Een historische gouden plak voor atlete Femke Bol. Gisteravond was ze op het WK Atletiek in Budapest de snelste op de 400 meter horde. En dan ben je natuurlijk dolblij. Het is echt geweldig en dat ik in 51 hier kan winnen. En eh, vooral dat ik hier kan winnen dat ik deze om heb. Het is uh, ongelooflijk. Het is ook nog eens heel bijzonder. Nooit eerder werd een Nederlander wereldkampioen op deze afstand. En het weer nog, mist en wolken met vooral in Limburg kans op stevige buien met onweer. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen af en toe zon, maar ook wolken en regen bij max 23 graden.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 De VS heeft geen aanwijzingen dat het vliegtuig met daarin Wagnerleider Prigozhin is neergehaald met een raket. Wat dan wel de oorzaak is van die crash is nog niet duidelijk. In Zandvoort begint vandaag het Grand Prix weekend. Elke dag worden meer dan 100.000 bezoekers verwacht. En daarom laat de NS vanaf Amsterdam elke vijf minuten een trein naar Zandvoort rijden. Het weer nog in het oosten en zuidoosten enkele stevige buien. In het westen droog en af en toe zon. En het wordt 20 tot 25 graden.